6 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Het CID heeft gekozen voor een forse uitbreiding van de presidentiële macht in het land. Binnen anderhalf uur na sluiting van de laatste stembureaus is al bijna 70% van de stemmen geteld. Het ja-kamp staat op zo'n 55%, het nee-kamp op 44%. De voorsprong lijkt wel iets af te nemen. Toen een derde van de stemmen was geteld stond het ja-kamp op ruim 60%. 55 miljoen Turken konden vandaag stemmen over uitbreiding van de macht en de termijn van de president. Eerder konden 2,9 miljoen Turken in het buitenland hun stem al uitbrengen. Het Duitse leger koopt de komende vijf jaar 100 Leopard-tanks terug. De tanks staan voor het grootste deel in de opslag bij de fabrikant, die ze gaat opknappen. Volgens de krant Bild am Sonntag kost de aanschaf en opknapbeurt van de tanks zo'n 760 miljoen euro. De krant baseert zich op een uitgelekte brief van het Duitse ministerie van Financiën aan de Bondsdag. In 2023 moeten alle 100 gemoderniseerde tanks in dienst zijn. Het dodental van de bomaanslag op een busconvooi bij Aleppo is opgelopen naar 126. Onder de doden zijn zeker 68 kinderen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het observatorium denkt dat het dodental nog verder stijgt. Een man blies zichzelf op in een auto naast een konvooi van 75 bussen en 20 ambulances. Daarmee zouden zo'n 5000 Sjiïten van een Bellengebied naar regeringsgebied worden overgebracht. Ook strijders van de rebellen die het konvooi in de gaten hielden zijn omgekomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Max Verstappen is uitgevallen tijdens de Grand Prix van Bahrein. De Nederlandse Formule 1-coureur moest na 13 ronden stoppen. Hij had problemen met zijn remmen in een bocht... waarna hij de controle over zijn auto kwijtraakte en crashte. Na 22 ronden gaat de Duitse Sebastian Vettel aan kop. In de Eredivisie heeft Feyenoord goede zaken gedaan in de strijd om de titel. Thuis werd het tegen Utrecht 2-0. De concurrent van Feyenoord Ajax speelt nu thuis tegen Heerenveen. Andere uitslagen, FC Groningen-Peksvolle 5-1. Willem II tegen Go Ahead Eagles werd 2-0. Het weer later vanavond en vannacht trekt een gebied met regen en motregen over het land. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Er is kans op vorst aan de grond. Morgen opnieuw fris, zon en wolken wisselen elkaar af en er is kans op een bui. Het wordt 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate.